En dat terwijl Moldavië het armste land van Europa is. Hulp vanuit de overheid of de EU krijgen ze niet bij de opvanglocaties in de hoofdstad Chisinau, zegt deze hulpverlener. Ze zijn very ehm, dramatisch ehm, stressed. Eh, some of them coming here, they need immediate medical and psychological support. Alle hulp die de vluchtelingen krijgen betalen ze met hulp van de gemeente of komt van vrijwilligers. Als het aan het OMT ligt, dan blijven we voorlopig gedeeltelijk thuiswerken. Een mondkapje en het openbaar vervoer, dat is wel handig, zeggen ze. Maar testen voor toegang bij evenementen met meer dan 500 mensen zou eigenlijk niet meer hoeven. Net als het preventief testen voor scholieren. Morgen horen we wat het kabinet met dit nieuwste OMT-advies gaat doen. Na jaren zijn EU-landen het eens. Er komt een vrouwenquotum in de Europese bedrijfstop. Binnen nu en vijf jaar moet minstens 40% vrouw zijn als het gaat om, het, om de raden van commissarissen. Dat zijn mensen die de boel in de gaten houden bij bedrijven. Hoe het er verder allemaal uit gaat zien, dat moeten de landen nog verder bespreken. Een flinke tippel voor wandelfanaat Feiko van 77 uit Muntendam in Groningen. Zijn dochter woont al jaren 430 kilometer verderop in Duitsland. En wilde wel eens visite van een bekende wandelaar. Pap zegt ze, doe zoveel. Uh, is het ook wel eens bieden in de kop kom om eens een keer van Mundam naar Darmstad te lopen. Dus ik zei, nou dat wil ik wel eens een keer doen. En ik ben nu 77 jaar als ik het down wil, dan moet down. En zo geschieden. Vanmorgen is Feiko met rugzak op vertrokken. Voor vanavond is er een slaapplek, maar verder ziet deze oude avonturier het wel. Hij eh, hoopt 3 april bij zijn dochter in Duitsland aan te komen. Het weer, morgen af en toe wat regen, smiddags ook zon, dan een graad of 13.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 Wat was dat nummer dan ook weer? Ja, dat is leuk als je dat dan niet 1, 2, 3 weer bij de hand hebt. Ja, dat, dat is heel fijn. dat is, dan moet ik even zoeken. Scrollen door het hele zootje heen met wat, ik heb het ergens in een, een of ander programma aankondiging gedaan. Nou, anders ga ik gewoon zoeken. Wat de titel die is mij even ontschoten. Ja, dan moet ik eh, toch naar het eh, verhaal van, uh, van de jongens zelf om te kijken van het is. Maar volgens mij heet het Until Tomorrow of zo. Of dat is, jongens, jongens, Until the Night. Ja, zie je? Kijk, dat bedoel ik. zit ik dat gewoon eventjes bij elkaar, aan elkaar te praten. Ehm, nog iets bijzonders, want ineens zag ik ook in mijn ooghoek Josephine Odile voorbij komen met een nieuwe single. En die is ook alweer een... Uh, nou, ik denk alweer uh, volgens mij halverwege februari, eind februari is die uitgebracht. dus ja, dan moeten we hem ook eventjes draaien. En Josephine Ordeal, die komt ook uit deze provincie. Namelijk uit de hoofdstad. En het eh, nieuwe nummer van haar heet Secrets. Secrets. Straight van Josephine Odiel eh, was dat met Secrets. Het is eh, zover. Eh, we gaan weer twee nummers horen van Selma en Johan. Oftewel, Mankers. En het volgende nummer heet Upstream. dat waren ze eh, met het eh, eerste nummer van deze blok 2. Eh, Upstream hebben we net gehoord. ik vraag even aan Johan, is dat trouwens ook een beetje nieuw materiaal? recent materiaal? Of het is, dat... relatief nieuw. Ja. Relatief nieuw. Ja, relatief nieuw. ja, want maar nou, daar gaan we het zo dadelijk even nog over hebben. Want, want ja, zijn jullie bezig? Of, nou ja, goed, dat, dat dat is nog even iets eh, wat, we, wat we willen weten. Maar inmiddels eh, zijn, eh, denk ik, de akoestische gitaren weer een beetje gestemd. Want dat is de reden waarom ik dit een beetje langdurig aan elkaar loop, loop, te praten. Um, het tweede nummer van dit tweede blok. ik laat het aan jou over, Jan. ja, dat is goed. De the Hand Begins. En dat is gelijk van de video die we vorige week hebben uitgebracht. Maar daar hebben we het dan straks weer over. the hung time and the sun at night. Black holes are growing, then swallow all lights when stars are a memory they cannot recall. They try to think clearly, well, it's on the tip of their tongue. They vaguely remember things weren't so dim. They want to go back. The De eh, The Hunt Begins was het eh, eh, laatste nummer van dit tweede blokje van twee. En dan komt er zo dadelijk nog een blokje van twee. Ja, ja, het is nog niet helemaal over. Normaal, gesproken is, zit er altijd een blokje, twee blokjes van twee in het eerste uur. En één blokje van twee in het tweede uur. Maar dat had dus te maken met een stukje vertraging aan de kant van uh, Mankers. En nou, kunnen zij niks aan doen, maar dan moet je op een gegeven moment een beetje gaan schuiven in eh, de planning. Maar dat, eh, dat hebben we dan al redelijk opgelost. Eh, nu zet je even schrap, want dit is Francis Album Blake on Darkness. darkness. You kill the light, you bring up the sadness. Hidden inside, you are the evening. You bring the night. You are a cellar, the death of a mind. You come with shadows. Shut off what's right. You are the silence. After a fight. cotton kids, but I am surreal. I live off your grid, I may seem quite harmless. Just a hole in your sock. But these fires I start ook hier weer eh, de ontstemde instrumenten die eh, Francis Alban Blake eh, gebruikte. bij Morris Not The Answer was op een gegeven moment de uitspraak bij Frans de Blaak. Want dat is de man achter Francis Alban Blake voordat hij vrijwillig verdween. Als het kapot is, mag het ook kapot klinken. Dat, is een <laughs> beetje, dat was een beetje de spreuk. en dat was ook behoorlijk te horen bij deze On Darkness. Frank Bond mocht van de familie De Blaak dit allemaal uitvoeren. Eh, en waar Francis om bleek nu huist, dat weet niemand. Eh, hij had moeite om zich aan te sluiten bij de hedendaagse eh, dingen in de maatschappij. Dus dat is een beetje, ja, dat is een beetje het verhaal. Dus dan weet je, weten jullie dat ook weer. Mooi verhaal. Ja, dat is een mooi verhaal. Maar ik ben benieuwd hoe dat 1 april in de Pius eraan toe gaat. Want dan wordt het album Passages gepresenteerd. En eh, dit is de derde single. En ik denk ook dat het bij de drie, deze drie singles blijft. Want anders blijft het natuurlijk eh, <laughs> eh, ja, straks met, met, die, met het album niks meer over. Ehm, we gaan weer even nog met, met jullie praten. Want we hadden het ja, ook nog even over de stijl. Want er valt bij ook iets op. Er zit toch een beetje een soort van... Ja, een beetje een rafelrandje zit er, zit er aan. is, het, mhm. wat, wat, is het een beetje folk? Moet ik het zien? Of... Ja, dan, kijk ik jou hebben, aan. Eh, ja, ja dat is <laughs> je naar mij <laughs> kijkt. <laughs> Eh, we hebben zelf altijd eh, ook wel wat moeite om eh, een eenduidige boodschap te geven over <laughs> onze, oh, ons, onze stijl. folk is zeker wel een invloed. Dus ehm, dat mag genoemd worden. Maar het is niet reguliere folk. Nee, dat hoor ik wel. Ja, dat is <laughs> het, het, is een beetje, <clears throat> ja, wat ik zeg. Er zit, er zit, het lijkt wel een soort meer van Oosterse invloed soms er ook in te zitten. Ja, dat, dat, uh, dat komt af en toe ook langs. Het is wel grappig dat je dat... Eh, ja, dat hoor ik er een beetje aan <laughs> af. Ik denk, ja. Eh, er zit... Dus, heb, je, heb je iets met de Oosterse filosofie? Eh, toevallig heb ik wel wat met over filosofie, ja, zeker. kan ja. Je, eh, zeker in deze dagen kan ik je daar wel een hand in eh, geven. Dus, ja, dus, ja. ja, ik ben daar wat meer naartoe gegaan. En ik merk dat ik er wel, wel enigszins baat bij heb. Mooi, ja. ja, ja. Dus maar dat, dat is dan gelijk ook meteen verwerkt in de muziek. Of niet? Ehm, of, ik moet zeggen ik dat, dat uh, Oosterse filosofie eh, nou niet echt nou, meteen... één nummer is dat, wel vrij ja, ja, dat is wel waar. dat spelen we nu niet. Maar... Nee, oké, dat maakt niet uit. maar... het komt niet zo heel veel langs, want onze muziek drijft iets meer op de duistere gevoelens, nou. de donkere gevoelens, de angsten, de woede. Eh, wat dat betreft... Dus dit moet, eh, wat je, wat je net gehoord hebt van Francis Alban Blake... uitgevoerd door Frank Bond... Eh, past wel in jullie straatje, denk ik. Zeker, ik ga er ook eens een keer goed naar luisteren... want ik ken het nog niet. Nee, dus, ehm. ik, zou hem, ik zou hem even op Spotify even... Er staan drie singles op. Storm Behind the Window... dat is een beetje het meest, meest lichte nummer... <laughs> Maar uh, eh, More is Not The Answer en deze, nou, die zijn eh, toch wel eh, erg van, het, van, het, <laughs> van het duister kantje. Voor ze. Het is mooie, is mooie duisternis. Ja. Ja? ja. het leuke is ook over de donkere en de duistere kant en folk dan. Mhm. Wij hebben een tour gedaan in Scandinavië. Ja. En eh, vooral in Noorwegen. En in eh, Noorwegen ehm, werden wij gewezen op de Sami-cultuur. Die eh, ook veel angst en ehm, woede in hun muziek verwerken. Oh. En dat is. De, de muziekstroming kende ik helemaal niet. En die, daar werden wij op gewezen dat we onze muziek daar eh, eh, kenmerken van heeft. Ah. Terwijl wij het dus niet kennen. Hm. En toen gingen we er naar luisteren. Toen verdomd. <laughs> <laughs> Dus, eh, die Noorden die hebben er dus nog wel een beetje kaas van gegeven. Ja, dus dat is... ja, dus er is ehm, iets met de, de folk Oosterse invloeden ook. maar ook met het Scandinavisch. Maar ook Scandinavisch, ja. En dat is natuurlijk op zich niet gek. Nee. Maar uiteindelijk zijn die dingen ook wel verwant. Ja. Ehm, maar goed, ja. ja. Ehm, bij wie komt eh, het eh, meest creatieve vandaan? Eh, komt dat bij jou vandaan of komt dat bij Johan vandaan? Nou, dat is toch wel 50-50. Ja? Ja, want we hebben nu misschien wel wat meer nummers gespeeld die van oorsprong dan van mij zijn. Ja. en dan gaan we daar vervolgens samen eh, mee aan de slag. Eh, <laughs> aan de slag hoor, klinkt lekker eh, actief. <laughs> Ehm, en dan komt Johan met al zijn... gekkigheid. Gekkigheid ja, erbij. Ja, en andersom doen we het ook met nummers van Johan... Die, waar ik mijn gekkigheid bij doe. Mhm. Ehm, en dan ontstaat Mankes. Ja. dus ja, nu is dit akoestisch. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je ook op een gegeven moment eh, met enkele bandleden... Eh, nou, wij maken met z'n tweeën ook behoorlijk veel lawaai. Ach, oh, toch wel? Eh, ja, we zijn wel echt met z'n tweeën. Toch wel. We hebben een, periode dat we nog een drummer erbij hadden. Ja. maar ja, we hebben ervoor gekozen om toch weer met z'n tweeën ja, ehm, want ik zei net al, multi-instrumentaal. Want dat, ja. dat verklapte jij net al bij de intro. Hè? Op een gegeven moment zeiden je ouders, gaan nou ga maar muziek maken. Ja, mag ik nu dit instrument en dit instrument? Wat, wat bespelde jij dan allemaal eh, aan instrumenten? Want... Nou, ik ben natuurlijk ooit begonnen met de lieve blokfluit. Ah, ah dat is wel heel schattig natuurlijk, ja. Toen kwam de lieve dwarsfluit. Ja. Toen kwam de piano. Toen kwam de gitaar. Toen kwam de cello. Ehm ben ik al... Oh, en de uh, accordeon. Ehm, de sas, de Turkse luid. Eh, een mini beetje, viool. Nou, dat kan ik niet spelen, helaas. Dat wil ik wel. Ik heb er één. Van mijn opa. Ah. En... Ehm, nou, en, jo en Johan? Zijn we er dan? Ja, nou ja, eh, toetsen, gitaar dan gitaar. stemgebruik noem ik het maar. Ehm, drums. Drums ook nog. Hm? Elektrisch, gitaar. Eh, dus als wij met z'n tweeën echt voluit spelen... Dan, dan wisselen we tussen eh, die instrumenten, elektrische gitaar, toetsen... Uh, heb je de, ja, dan zit ik me dat voor te stellen. Als je met z'n tweeën... Dan, dan heb je best wel dan behoorlijk druk, <laughs> denk ik, als ik. Als ik het anders hoor. Vooral Johan. Ja? Ja, ja, dat, ja, dat is wel waar. Ehm, kan je dat nog allemaal dan gewoon behappen? Ja, ik ben natuurlijk geen eenmansorkest op dat moment. Maar eh, dat is denk ik ook misschien wel de charme, vind ik in ieder geval, van onze muziek. Is dat we, ja, eh, het ene nummer eh, spelen we, ja, dat is meer drums. En dan wissel ik het af met gitaar mhm. in een nummer. Ehm, andere nummers is echt alleen drums met akoestische gitaar of sas en drums. Mm. of het is geen drumstijl hoor, het is een kleine setup. Mm. Het is gewoon vooraan op het podium. die toetsen er dan bij drumcomputers soms, is dat ook wel eens handig. Ja. Um, ja, de nodige effecten natuurlijk ook. Ja. we willen ook een beetje kabaal kunnen maken. um, <laughs> maar ja, dus um, we, ja, hoe zeg je dat? Een set bestaat eigenlijk altijd uit een, ja, wel een wisseling van, van, van instrumenten. En we proberen het ook altijd zo manier, op zo'n manier te doen dat dat redelijk soepel gaat. Oh. Eh, dus ja. ja. Oké, eh, een, een, een, duidelijk eh, verhaal. Ehm, we gaan zo dadelijk eh, naar het laatste blokje van, van twee van jullie horen. Maar er wordt ook nog even nieuwe materiaal gedraaid. En dit is er zo eentje. De Anesthetics heette ze. TV Celebrity is de single en hij komt morgen uit. Maar je hoort hem nu al hier bij ons. En het is een beetje moderne new wave. man. weet dat dit eh, het eh, kostje is eh, van burgemeester in dit dorp David Molenburg. Want die houdt een beetje van muziek met een donker randje eraan. Nou, dat zat er hier toch wel degelijk in. Ehm, ze komen uit Limburg. En nou moest ik even een bericht hebben. Maar dan zie ik ineens dat er een eetje is weggevallen. Ken je dat? Dan, ja, ik heb thuis een, een toetsenbord wat een beetje eh, weigert als het gaat om eh, zaken over, over iets eh, met, een, met, een, met berichten. En dan, nou, dan, dan krijg ik dat dus op een gegeven moment. Ja, en dan moet je dus een E nog ergens erbij doen. Ehm, even over de anesthetics. Want dat is de band eh, waar het om gaat. Staat ook eh, allemaal een beetje op onze website. altfm.nl eh, Want de muziek, zeg ik, komt uit alle windstreken. Dat mag wel duidelijk zijn. En de anesthetics komen uit Limburg en wel uit Horst aan de Maas. Ze werken aan een debuutalbum, de 1080. In het Engels moet je dat dan uitspreken. En die gaan ze uitbrengen bij Gentleman Recordings. En dat is een bekend label, want Guy Peck van de Grenadiers en de Grenadiers zelf hebben dat eh, gedaan. En Lacette. En die kennen we van Low Edit Sound System. Dat eh, is eh, de maatschappij waar ze het op uitbrengen. Nou, heb ik daarover genoeg uh, Dan ga ik nu het, het woord geven aan Selma en Johan. Want we hebben nog een te goed. Twee nummers nog. Dus die gaan ze nu voor ons spelen. En ik geef graag het woord aan Johan. Dankjewel, wederom. Um, ehm, het eerste nummer heet Count en ook dat is nieuw. like I take my medicine. Ja, voordat we beginnen, dank jullie wel eh, dat we hier mochten zijn. Het heet de Newborn. En eh, het eh, zit erop. Maar we hebben nog even de tijd. Eh, eerst nog even deze. Flatlines, Bright Lights, Long Nights. En daar zit zo'n heel mooi banjootje in. fried. Remove the colors and the red cells. With the mic, it is always a I'll keep my distance for a little for listening. what you see. No one else that looks like me. Sick and tired that the times ain't a changing here. Cause this is where the pressure meets and it chases me down these Oxford streets. Try not to look back, but then you go and shout at me. That I'm worthless, or lucky, a lot of my kind. Wait till they find you be. So I keep on proving decisions were made up. say Old habits are the ones to stay But I like us girls who go out and refute that claim Desire all, well let me in It gives me hope, but nowhere to begin Entertaining that you don't care at all Could you maybe leave it to make me feel fine? Value my word, perhaps feel satisfied Constant repeating to sit myself down but don't fall behind See my reflection in ceiling so high shatter or last till I die. You think I owe you, but please don't go wasting my time. Cause you always make me jealous, and you always make Cause you always made me jealous And you always made me feel Ze heet Marcel. En het, nummer dat heet Old Habit. Eh, ze studeert in Engeland is eh, bij eh, BBC Oxford al op de radio geweest. Dat is een eh, lokale afdeling van de BBC. Maar goed, het is er dan mee wel gezegd dat dat, dat al te horen is geweest. Daarvoor hoorde je trouwens Flatlines. Die komen hier uit Noord-Holland. Want ze hebben het vorig jaar meegedaan aan de popprijs Amstelland. En daar wisten ze te winnen. Ehm, ja, het is voorbij. Ehm, hoe vonden jullie het zelf? Oh, oh, Flatlines. Ja, ja. Flatlines. Ja, ja, <laughs> we, hebben een nummer, Flatlines. Dus nee, dus we dachten, ja, nee, het is niet... Eh, nou, goed. Eh, nee, eh, de, band heet <laughs> Flatlines. Maar het heet niet Flatlines. Maar <laughs> nu we het dan toch even erover hebben. Ehm, is dat een oud nummer van jullie toevallig? Ja, dat is wel wat ouder. Ja. Dat spelen we helaas, vind ik, ook te weinig. Te weinig. maar goed, wie weet. Ja. Ehm, daarmee komen we meteen op het materiaal. Um, zijn jullie, want jullie hadden net al verteld, eh, eh, een video die nog op stapel stond of nog... Eh, nou, hij is net uit. Hij is net uit. Precies een week geleden hebben we onze meest recente video uitgebracht. Ja. dat was de Hand Begins. Ja. Ehm, dus die is nu overal te vinden op alle bekende kanalen. Ja. Ehm, en ja, ik, wat, is, wat is het volgende? We hebben, wat, nou, we hebben nu ook wat nieuwe nummers gepoogd te spelen. Mhm. Dat ging redelijk. Ja. <laughs> Ehm, eh, ja, meestal wat we eigenlijk zijn gaan doen eh, in de afgelopen twee jaar is... Ehm, dan nemen we eigenlijk steeds een nummer op... waarvan we op dat moment het juiste gevoel denken te hebben. Eh, ja. en dan willen we daar ook direct een video bij maken. Ja. En dat brengen we dan als geheel uit. En het plan is om dan uiteindelijk weer een album te maken van de nummers die we dan in de afgelopen periode hebben uitgebracht. Dus en, een beetje de nou ja, dus de, de werkwijze. volgorde of zo. Ja, oké. maar goed, eh, het zit er wel aan te komen, begrijp ik. Jazeker. Ja. ja. Eh, optredens? Nou, nou. Eh, waarschijnlijk zaterdag. <laughs> Ja. ja. <laughs> maar dat, ik heb de details nog niet. Dus dat is vind ik lastig om maar goed, er maar, er komen wel optredens ja, aan. Ja, het begint wel weer te borrelen. En we hebben over twee weken, 25 maart, spelen we in Utrecht. Ja. Doen we mee met een, ja, een bandwedstrijd. Ja. Ja, we willen ook weer, weer eh, wat eh, meters gaan maken natuurlijk. Eh, we hebben lang stilgestaan. Ja, ehm, wedstrijden. ik kan me voorstellen, nou jullie lopen al lange tijd mee, maar... Ja, ja, ja toch wel. Toch, dachten we van, waarom ook niet. het was is ook een beetje weer gewoon weer gaan spelen en voor een ander publiek spelen. En het is ook altijd wel leuk om andere bands tegen te komen. Ja. Dus maar, ja. wat, wat, wat, eh, wat kan jou het dan schelen? Precies. ja. ja. ja. Ehm, nou ja, het, eh, dus eh, er staan wel de, de, nodige dingen nog op stapel. Ja, zeker. En we hebben nog niet genoeg hoor. Nee, nog lang niet genoeg. Maar toevallig gisteren ook weer een heel vaag plan bedacht. Van nou, als we dan dan en dan en dan kunnen spelen... dan wellicht kunnen we aansluitend een toertje doen. Hm. Dus nou ja, het staat ook nooit stil hoor bij ons. We, hebben, we hebben altijd wilde plannen. Leuk dat jullie geweest zijn. Ja, Leuk om hier te zijn. Ja. En eh, ik hoop ook eh, dat je een leuke avond hebt eh, gehad. Zeker. Nou, Oké. Okay. Dankjewel. dat, dat waren ze, Selma en Johan van Mankers. en dat is ook meteen voor deze Alternative FM met leven en welzijn zeg ik eh, gewoon tot volgende week. En volgende week hebben we hier Mountaineer. En die mag dan komen spelen. Want ja, eh, dat was al eens een keer uitgesteld. En we hadden last een beetje van de Omicron eh, variant. nu ziet het er misschien wel even wat gunstig uit. Dus in dat opzicht gaat dat helemaal goed komen. de afsluiting is van Baker Songs en Dear Maggie. Dear Maggie. You don't talk the way you used to do. Is there anything I can do for you? My dear Maggie, I'd love to tell you everything's okay, but I'd be lying, and I don't wanna lie to you today. So you wanna go to heaven? That's a place I don't know well. But you'll be the first to gain access, as far as I can tell. My dear man. Guess it's time to say goodbye. We'll be crying now, dear.